Citydijkers met het NOS-journaal. De haven van Rotterdam is veruit de meest vervuilende zeehaven van Europa. Volgens onderzoek van milieuorganisatie Transport and Environment... wordt jaarlijks 13,7 miljoen ton CO2 uitgestoten in de Rotterdamse haven. Dat is vergelijkbaar met vier keer de uitstoot van een kolencentrale. In het rapport volgt na Rotterdam Antwerpen als meest vervuilende haven. Op nummer 3 staat Hamburg en Amsterdam staat op plek 10... Met het rapport wil Transport and Environment de discussie aanzwengelen over de impact van havens op het klimaat. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de coronaspoedwet... waarin de coronamaatregelen wettelijk zijn geregeld. Meerdere oppositiepartijen twijfelen of die tijdelijke wet nog wel past... bij de huidige fase van de pandemie. De wet geldt telkens voor drie maanden. Een meerderheid van de Kamer is wel nog voor verlenging van de coronaspoedwet. Ze wijzen op het hoge aantal besmettingen en vinden dat er nog te veel onzeker is. Volgende week wordt over de verlenging gestemd. De helft van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar... zijn het afgelopen jaar wel eens ongewenst nagefloten op straat. Ook krijgen ze vaak te maken met gesis of geroep... blijkt uit cijfers van het CBS, dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie. Het vaakst komt dat voor bij jonge vrouwen tussen de 18 en 21 jaar. Maar ook tieners werden slachtoffer. 70% zegt op straat lastige, lastige gevallen te zijn. Reizigers die vanaf volgende week naar Marokko willen... moeten kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd. Verder moeten ze een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud laten zien. En na aankomst op het vliegveld in Marokko wordt ook nog een zelftest geëist. Vorige week meldde Marokko dat het luchtruim op 7 februari weer open gaat... Sinds eind november waren alle vluchten verboden vanwege de opkomst van Omicron. Het weer droog bij een stevige wind en 6 graden.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 Bruno says it looks like rain. Where's the heat In doing so, he floods my brain. I will like it's the umbrella. Buried in a hurricane. What a joyous neighbor. And just like he said, he's in now. My hand would disappear.